In Dit is de Dag op Radio 1 zijn Bleker aangeslagen te zijn door de manier waarop oud-bewindslieden als Ruud Lubbers en Kees Veerman opereren. Die riepen het CDA via open brieven op te stoppen met de onderhandelingen met de PVV. Volgens voorzitter Bleker kunnen dergelijke acties de partij schade berokkenen. Hij riep iedereen in het CDA op de komende tijd de rust te bewaren en niet steeds de publiciteit te zoeken. In de Slovaakse hoofdstad Bratislava heeft een man op straat zeker zes mensen doodgeschoten. Er raakten dertien mensen gewond, dat meldt een persbureau in Slowakije. Volgens de laatste berichten zijn de slachtoffers vier vrouwen en twee mannen. Over de achtergrond van de schietpartij is niets bekend. De politie wil nog geen commentaar geven. De wijk in Bratislava waar de schietpartij plaatsvond is volgens een televisiestation afgezet. Misdaadschrijver Appie Baantjer is overleden. Hij schreef de beroemde politieromans over de Amsterdamse rechercheur De Kok. Baantje werkte zelf vanaf de jaren 50 bijna 40 jaar bij de politie in de hoofdstad. Vooral op bureau Warmoestraat in de Rosse buurt. Daar deed hij inspiratie op voor zijn boeken, die hij in zijn vrije tijd schreef. Van de boeken zijn miljoenen exemplaren verkocht. Het personage De Kok met COCK kreeg nog grotere bekendheid door de tv-serie op RTL 4. Daarin speelde Piet Reumer jarenlang de rol van de Amsterdamse politieman. Appie Baantje was 86 jaar. Vanaf woensdag gaan sommige stations op de Flevolijn s'nachts op slot. De Nederlandse spoorwegen doen dat om de overlast op de lijn van Weesp naar Lelystad tegen te gaan. Almere Centrum en Almere Parkwijk zijn de eerste stations die na afloop van de dienstregeling dichtgaan. Over ruim twee weken volgen de andere stations van de Flevolijn. Het weer vanmiddag minder buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. En het wordt ook wat warmer, iets hogere temperaturen dus.